There's a limit to your care. your love like a waterfall in slow, like a waterfall in slow. Like Maar ze ontwijken voordat ze mij zien to happen to my life. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry.